lieve mensen. We gaan een feestje bouwen in het koude kikkerlandje. We gaan dansen. Het wordt een tropical party, net als bij ons. Lekker schudden met die billen. Doosje, doosje, doosje. Zo happy als ik jou zie. 有話有咁嘅結果。 naší duší. So happy lásek jauzí. Duší, duší, duší. duší.